in het roestige anker, een zeemanscafé. Daar woont Carolietje, een kind van de zee. Zij schenkt volle glazen en stoort lachende aan. Met vrolijke jantjes, die komen en gaan. meisjes, daar zijn de matrozen. Hela, hola, daar komen de Jantjes weer aan. Hela, hola, en al verwelken de rozen. Hela, hola, de liefde blijft even bestaan. Muziek voor de Jantjes, o meisje, ahoy. Het afscheid was treurig, het weerzien is mooi. En roosjes verborgen en scheepjes vergaan. Maar een vrolijke zeeman, hij blijft altijd bestaan. Hela, hola, meisjes, daar zijn de matrozen. Hela, hola daar komen de Jantjes weer aan. Hela, hola, en al verwelken de rozen. Hela, hola, de liefde blijft eeuwig bestaan. Naar Lombok op Delhi is straks weer de vaart. Daar vangen we apies met zout op een staart. zo'n week passagieren is spoedig weer rond. Vul nog eens de glazen, Karlineke komt. Hela, hola, meisjes, daar zijn de matrozen. Hela, hola, daar komen de jantjes weer aan. Hela, hola. en al verwelken de rozen heel laag, vol laag. De liefde blijft even bestaan.